Daar zou een meisje gaan halen wijn, het was avond al zo late. Zij kwam al voor een hazelaarsboom en daar bleef zij wat tegen staan praten. hazelaar, zo zij zij hazelaarsboom. En van waar bent gij zo groene? Mooi meisje, zo zei hij, meisje fijn. En van waar bent gij zo schone? Waar dat ik hazelaar zo schone van ben En dat zal ik jou hazelaar zeggen Ik eet er gebraad en ik drink er de wijn En ik slaap er op een zacht bedde. Eet gij er gebraten en drinkt gij de wijn En slaapt gij op een zacht bedde koe de koele dauw is er gevallen op mij. En daarvan ben ik zo groene. Is er de koele dauw gevallen op jou en bent gij daarvan zo groene? Maar zwinters als hagelt koud valt de sneeuw dan bent gij weer hazelaar door. Swinters het hagelt en koud valt de sneeuw en te mij dan bloei ik weder. Mooi meisje als gij er uw eertje verliest en gij krijgt ze van jouw leven nooit weer.